ING-klanten die daar 50 euro pinden zouden er 250 krijgen en dat zou niet van hun rekening worden afgeschreven. Volgens de banken was er van gratis pinnen geen sprake. Bij ING kon gisteravond in het hele land bijna vier uur niet worden gepind. Volgens ING konden klanten in die uren normaal bij andere banken terecht. Een Amerikaans militair tribunaal heeft een voormalige lijfwacht van Osama Bin Laden veroordeeld tot 14 jaar cel. Dat gebeurde op de marinebasis Guantanamo Bay op Cuba. De Soedanees Ibrahim al khazi was niet alleen lijfwacht, maar ook kok en chauffeur van de leider van het terreurnetwerk Al-Qaeda. Hij hielp Bin Laden in Afghanistan uit handen te blijven van het Amerikaanse leger dat jacht op hem maakte na de aanslagen van 11 september 2001. De 50-jarige Alkozi is de eerste gedetineerde in Guantanamo Bay die is veroordeeld sinds Barack Obama president is. Obama beloofde meteen na zijn aantreden dat hij het omstreden kamp zou sluiten. Het Nederlands voetbalelftal heeft gisteravond in Donetsk met 1-1 gelijk gespeeld tegen Oekraïne. Een kwartier voor tijd zette Lens Nederland op 1-0, maar een minuut later werd het alweer gelijk. Nederland speelde met zeven debutanten. Van de WK-selectie was alleen doelman voor mee. Bondscoach Van Marwijk was over het spel zeer tevreden. Hij prees onder andere Jeffrey Bruma... Een 18-jarige centrumverdediger die wordt gezien als een groot talent. Bruma werd drie jaar geleden bij Feyenoord weggehaald door Chelsea... waar hij vorig jaar in het eerste elftal debuteerde. Het weer, vannacht bijna overal helder met plaatselijke mistbank. Minima van 9 graden landinwaarts tot 12 graden aan zee. Overdag eerst zonnige periode, later stapelwolken met vooral in het zuiden een bui. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het en Zandvoort.